Jobboot met het NOS Journaal. Vanwege de tragische van de broertjes uit Zeist worden verschillende initiatieven genomen... die moeten bijdragen aan de rouwverwerking. Op de basisschool in Zeist, waar Ruben en Julian zaten... wordt morgen een speciale bijeenkomst voor leerlingen en ouders gehouden. Verder wordt morgenochtend een condolianceregister geopend in het gemeentehuis van Zeist. Het onderzoek naar de dood van de broertjes is nog in volle gang... Ook jeugdzorginstanties die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met het gezin... hebben een eigen onderzoek aangekondigd. Bureau Jeugdzorg benadrukt dat toch geen conclusies getrokken kunnen worden. In Cambodja zijn bij een ongeluk in een textielfabriek 23 arbeiders om het leven gekomen. Het dak van een werkplaats in de fabriek in de hoofdstad Phnom Penh stortte in. Vorige week vielen bij een soortgelijk ongeluk in een andere textielfabriek in Cambodja drie doden. Het land heeft iets minder inwoners dan Nederland. 450.000 mensen werken in de textiel- en schoenindustrie. In Pakistan wordt verwacht dat oud-president Musharraf binnenkort het land mag verlaten. Een rechter wil hem op borgtocht vrijlaten. Musharraf heeft nu huisarrest. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de voormalige premier Benazir Bhutto. Ook zou hij haar te weinig bescherming hebben geboden. Musharraf heeft altijd gezegd dat de aanklachten tegen hem politiek gemotiveerd zijn. Als Musharraf ingaat op het aanbod van de rechter... wordt aangenomen dat hij Pakistan binnen twee weken verlaat... nog voor de nieuwe regering van premier Sharif aantreedt. Nederlandse topschaatsers trainen vanaf 2016 vrijwel zeker in Almere. Die stad heeft volgens de KNSB en NOC-NSF de beste plannen voor een nationale schaatstempel. Dat blijkt uit een vertrouwelijk beoordelingsrapport dat de NOS in handen heeft. Het ijsdoom Almere, dat nog gebouwd moet worden, zal de nationale trainings- en wedstrijdaccommodatie worden van het Nederlandse topschaatsen. Ook Tialf in Heerenveen en Zoetermeer zijn in de race. Een definitief besluit valt volgende week dinsdag. Het weer vanavond af en toe regen of motregen. Ook morgen bewolkt en kans op regen. Het wordt dan 12 tot 14 graden. Ook de rest van de week wisselvallig en nog iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge, 6 kilometer. A6 vanuit Emmeloord naar Muiden bij Almere Buiten-Oost, 4 kilometer. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn, 2 kilometer.